Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Nieuwe aankopen van een potentieel coronavaccin voor Nederland... worden voortaan door de Europese Commissie gedaan. Afgelopen weekend sloot Nederland nog met Duitsland, Frankrijk en Italië... samen een overeenkomst met een farmaceut... voor afname van een potentieel vaccin. Zo'n afzonderlijke deal zullen de vier niet opnieuw sluiten. Wel blijven ze samenwerken rond die eerste overeenkomst. Vanwege een grote corona-uitbraak in een slachthuis in Duitsland... moeten 7000 mensen in quarantaine. 475 medewerkers testen positief op het coronavirus. Van nog eens 400 eh, medewerkers van de slachterij... is de uitslag van de coronatest nog niet bekend. Het bedrijf moet nu zijn werkzaamheden van de lokale autoriteiten... zoveel mogelijk stilleggen. Ook op een Nertse fokkerij in Denemarken is het coronavirus aangetroffen. Dat is daar voor het eerst. In Nederland is het virus al op 15 Nertse aangetroffen. Een half miljoen dieren zijn hier afgemaakt en afgevoerd. Ook in Denemarken worden nu alle Nertsen op de getroffen fokkerij geruimd. Er liggen 73 coronapatiënten op de intensive care, vijf minder dan gisteren. 289 coronapatiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis, niet op een IC. Er zijn vier nieuwe doden als gevolg van het coronavirus. Gisteren waren dat er vijf. Het totaal is nu 6074. Op het Malieveld in Den Haag hebben vanmiddag tientallen touringcarchauffeurs actie gevoerd tegen de coronamaatregelen. Ze willen meer passagiers kunnen vervoeren. Volgens de chauffeurs dreigen nu zo'n 200 bedrijven failliet te gaan. Een soortgelijke actie vandaag van Duitse chauffeurs had meteen succes. Daar zegt de minister toe dat hij 170 miljoen euro uittrekt voor touringcarbedrijven. Het Champions League seizoen wordt in augustus afgemaakt in Portugal. Dat heeft de UEFA bekendgemaakt. De kwartfinales en de halve finales worden in één wedstrijd beslist zonder return. De finale volgt op 23 augustus in Lissabon. Door de coronacrisis ligt het internationale voetbal al sinds half maart stil. De Europa League wordt afgemaakt in Duitsland.